Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Met het doden van de tweede man van Al-Qaeda is de terreurorganisatie een zware klap toegebracht. Er is niemand met zoveel expertise die hem nu zou kunnen opvolgen, zegt een Amerikaanse overheidsmedewerker. Al-Qaeda-leider zou gisteren zijn omgekomen bij een aanval met een Amerikaans onbemand vliegtuigje. Volgens Amerika speelde Abu Jadia al een essentiële rol in het beramen van aanslagen tegen het Westen. Al-Qaeda-man uit Libië zou de dagelijkse leiding hebben gehad over de operaties in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan. In Assen heeft de explosieve opruimingsdienst stoffen tot ontploffing gebracht die waren gevonden in het hoofdbureau van de politie. Weer rond 4 uur vanmiddag gevonden bij een onderzoek naar spullen die in beslag waren genomen. De politie wil niet zeggen wat voor explosief materiaal het was. Het hoofdbureau in Assen is enkele uren ontruimd geweest. De arrestanten werden met busjes naar een ander cellencomplex gebracht. Bij Vellinghuis Christie's heeft een onbekende bieder een vroegschilderij van Piet Mondriaan gekocht voor 115.000 euro. Dat is flink meer dan Christie's had verwacht. Het schilderij Oude Molen bij Oele is gemaakt rond 1908. Mondriaan had veel details en diepte weggelaten. Volgens deskundigen laat het zien hoe de schilder zijn eerste stappen zette op de weg naar abstractie. Hub Reed, de medeoprichter van de Amerikaanse zanggroep The Platters, is overleden. De groep werd in de jaren 50 bekend met nummers zoals Only You en The Great Pretender. De Platters hadden door de jaren heen een vaak wisselende bezetting. In totaal traden 116 artiesten wel eens met de groep op. Hub Reed is de enige die op alle bijna 400 opnames van de Platters te horen is. Hub Reed is 83 jaar geworden. Het weer, steeds meer bewolking, vannacht regen, ook morgenochtend bewolkt en regenachtig. Smiddags ook af en toe zon en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er zijn vandaag aangekondigde snelheidscontroles op de A7 tussen Zaandam en Horen en op de A12 tussen Utrecht en Arnhem.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 But your heart is like You got me loose, I'm wild as a goose. I've tried to resist you, but it just ain't no use. Cause I lie. Jeroen van Sluisdam. Het is zondag, het is tijd voor CFM Jazz. Heel hartelijk welkom iedereen in Zandvoort, omgeving en ook alle internetluisteraars. En speciaal vandaag een internetluisteraar uit Frankrijk. We gaan het vandaag hebben over het Noordzee Jazz Festival. Dat speelt op 6, 7 en 8 juli in Rotterdam. Eh, ter voorbereiding heb ik heel veel muziek uitgezocht. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van David Murray. Eh, David Murray is ehm, een artiest die met heel veel andere artiesten heeft samengespeeld, maar ook heel veel eigen albums heeft gemaakt. En eh, ik kwam een album van hem tegen, Antiquated Love, uit 1995. En daarvan gaan we het eh, titelnummer draaien. Of today Still I'm afraid you'd say I'm square But when I see your face Beauty bright So sublime You're another race Out of place Out of time fuddy duddy with a prehistoric mind. But I'm so much in love, I hope that you'll be kind and try to see my point of view. And that's to say, your antiquated love loves you. terrible degree. A sentimental dodo, so it's bound to be an antiquated love affair. Though I'm quite passe, I can be charming in my antiquated way. try to use the language of today Still I'm afraid you'd say I'm square But when I see your face Beauty bright So sublime You were another race Out of place fuddy-duddy with a prehistoric mind. But I'm so much in love, I hope that you'll be kind and try to see my point of view. And that's to save your antiquated love da da da da da da da heeft geluisterd naar David Murray, met onder andere de zangeres Eugé Vecht. Een album uit 1995, 'The Antiquated Love. David Murray speelt op zaterdagavond eh, op het North Jazz samen met een eh, blues big band en onder andere Macy Gray. We gaan verder met, um, met een nummer van een, eh, een ja, relatief nieuwe zanger, Gregory Reporter. Hij heeft inmiddels twee albums uitgebracht. we gaan een nummer van hem draaien dat heet Water. pouring down the sidewalks Cleaning windows clear to see Washing gumdrops down side gutters Rusting chains and saving me Changing rhythms, bruising plans, braying water pouring down the sidewalks Cleaning windows clear to see Washing gumdrops down side gutters Rusting chains and saving me Jack Reporter met Water heeft u geluisterd naar Ahmed Jamal. van zijn album Blue Moon, het nummer Woody on You. Dat is een nummer wat geschreven is door Dizzy Gillespie. Um, ehm, Rick Reporter speelt op vrijdag op North Jazz. En Ahmed Jamal eh, speelt op zaterdag. Overigens, ehm, misschien wel leuk om te vermelden voor diegenen die Ahmed Jamal niet kennen. Hij is 82 jaar, speelt nog eh, alsof hij eh, ja, alsof hij eh, in zijn, in zijn jeugd zit qua piano. Het is een meester die al eh, decennia lang fantastische muziek maakt. We gaan verder met een, eh, met een live nummer. Het live is ook op een festival heel erg op zijn plaats. En ik heb geprobeerd een aantal live nummers in deze uitzending te verwerken. En het nummer wat we gaan draaien is van het James Carter Organ Trio. Ehm, het heet Walk the Dog. Het is opgenomen in Madison Square Garden, New York in 2010. Thank you. geluisterd naar James Organ Trio met Walk the Dog. En op de achtergrond, als je goed luisterde, het verkeer van New York. We gaan verder met een, eh, met een Nederlandse artiest. Ehm, en ja, wat sluit beter aan op het saxofoon geweld van James Carter dan Benjamin Herman. Ehm, overigens nog één dingetje over James Carter. Hij treedt op op, ehm, op vrijdag op North Jazz. En hij speelt daar onder andere samen met Gregory Porter, die ik net draaide met het nummer Water. Wordt volgens mij ook een prachtig optreden. Zoals gezegd, we gaan verder met Benjamin Herman. Ehm, een nummer van zijn album uit 2010, Blue Sky Bond. Het nummer heet Durban Poison. Shaking and booty, I'm thinking about you, yeah. Shaking and booty, I'm thinking about you. Shaking and booty, I'm thinking about you, baby. Shaking and booty, I'm thinking about you. I'm, thinking about you, yeah. I'm thinking about you, eerste nummer van deze set draaiden we van Benjamin Herman. Ehm, Benjamin speelt eh, op zondag op Sea Jazz Festival. En het tweede nummer wat u heeft gehoord is van Trombone Shorty en Orleans Avenue. Zij spelen op vrijdag. Ehm, ik heb ze vorig jaar zelf gezien op Sea Jazz. En ook een fantastische artiest. Eh, hij is pas 23 jaar. En als je ziet hoe hij al het podium bespeelt met zijn trombone... Dan, eh, nou, dan kan het niet anders dan dat hij een grote toekomst voor zich heeft. Eh, het volgende nummer wat we gaan draaien is eh, van eh, George Benson en de McCoy, Tyner trio. Het heet Roundabout Midnight. het is opgenomen in, in München live. En ze spelen op North Sea Jazz gescheiden. George Benson speelt op zaterdag en McCoy Tyner trio speelt op vrijdag samen met het Ravi Coltrane. thank you heeft geluisterd naar George Benson en het McCoy Tyner Trio. Het nummer heet eh, Roundabout Midnight. is live opgenomen in München. Ehm, het McCoy Tyner Trio speelt samen met Ravi Coltrane op het North Sea Jazz eh, op vrijdag. Ravi Coltrane is inderdaad de zoon van John Coltrane. Hij heeft eh, niet geteerd op zijn, de roem van zijn vader, maar is een hele eigen carrière gaan opbouwen. En eh, om te laten horen hoe goed hij is, heb ik ook een live nummer van hem meegenomen. Het nummer is opgenomen in Parijs eh, in 2011. Het heet eh, The Message. En daar gaat u nu naar luisteren. What's up, Paris? Oh, Good to see you here. Thanks for coming out. I know it's a little hot. It's a little hot. A little hot. A little hot. A little hot. Mm-hmm. Uh, we haven't been here in Paris in a long time. We're really thrilled to be here tonight. We're happy you're here. You see, this is Luis Perdomo on piano. We have Mr. Hans Blavishnik on bass. Mr. E.J. Strickland on the drums. we started off with an original piece called Prelude.